Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Vlaamse Syriëganger Jejoen Bontink is met zijn vriendin aangehouden op de luchthaven van Brussel. Hij stond op het punt om naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Veel moslimstrijders reizen vanuit daar door naar Syrië. Bontink zegt zelf dat hij in Turkije vakantie wilde vieren. Volgens de Belgische justitie heeft hij een contactverbod geschonden. Jejoen Bontink is 18. Hij zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij was dat jaar naar Syrië vertrokken, waarschijnlijk om aan de jihad deel te nemen. Reddingswerkers hebben nog drie lichamen geborgen na de vliegramp met de vlucht van Air Asia bij Borneo. Het vliegtuig verdween vorige week zondag in zee. Er zijn nu 34 slachtoffers geborgen, aan boord waren 162 mensen. In de gevangenis bij Brussel heeft een gevangene zes cipiers neergestoken. Twee van hen zijn zwaar gewond. De gevangene bleek een mes te hebben. Hij was vorige maand tot 27 jaar zelf veroordeeld voor brandstichting in een Sjiitische moskee. Daarbij kwam een imam om het leven. Tijdens de jaarwisseling zijn veel minder vuurwerkslachtoffers gevallen dan in vorige jaren. Uit een gezamenlijk onderzoek van Veiligheid NL en de NOS blijkt dat het er 574 waren, ruim 100 minder dan vorig jaar. Veiligheid NL denkt dat het aantal is gedaald doordat er minder tijd was waarin vuurwerk mocht worden afgestoken. De Duitse regering verwacht dat Griekenland de afspraken met de Europese Unie naleeft, ook als er een nieuwe Griekse regering aantreedt. Dat heeft een woordvoerder van bondskanselier Merkel laten weten. Via het weekblad Der Spiegel was uitgelekt dat Duitsland er ernstig rekening mee houdt dat een nieuwe Griekse regering uit de euro zou kunnen stappen. Op 25 januari worden in Griekenland parlementsverkiezingen gehouden. Het weer. Het is droog vanavond. De temperatuur daalt tot rond of net iets onder het vriespunt. In de loop van de nacht is er kans op gladheid. Morgen is het bewolkt, maar droog en een graad of 4.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 She's perfect to me. I think I'll buy her a drink. I've been watching you, girl, and I like what I see. Would you come home with me, girl? You're making me feel. miss the love you I thought would never dry.